Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is een Nederlandse man opgepakt voor het aanbieden van een illegale streaming-service voor films, series en tv-zenders. De Spaanse politie zegt dat hij aan het hoofd staat van een bende. Die zou sinds 2015 meer dan 5 miljoen euro hebben verdiend aan illegale praktijken. Behalve de Nederlander zijn nog zeven andere leden aangehouden. De bende zou duizenden films en series hebben aangeboden aan afnemers. Waarschijnlijk waren dat er wereldwijd meer dan 14.000. In de buurt van de Zuid-Duitse stad Stuttgart zijn gisteravond twee wagons van een sneltrein ontspoord. Het gebeurde na een aardverschuiving die ontstond door hevige regenval. Daardoor raakte een gebied van zo'n 30 meter instabiel. De voorste twee wagons van de trein schoten van de rails, maar ze kantelden niet, zeggen de Duitse spoorwegen tegenover persbureau DPA. In de trein zaten 185 passagiers. Niemand is gewond geraakt. De Israëlische premier Netanyahu en leden van zijn kabinet hebben de hoop op een permanent staakt het vuren in Gaza getemperd. Netanyahu noemde zo'n bestand kansloos als niet alle Israëlische oorlogsdoelen zijn bereikt. De vrijlating van alle gijzelaars, de vernietiging van Hamas en de garantie dat Gaza nooit meer een bedreiging zal zijn voor Israël. De Israëlische premier reageerde op de speech van de Amerikaanse president Biden. Die zei dat Israël een voorstel had gedaan en dat Hamas een wapenstilstand wil. José Mourinho is de nieuwe hoofdtrainer van Fenerbahce. Dat heeft de Turkse topvoetbalclub bekendgemaakt op sociale media. Vlak na de finale van de Champions League. De Portugees wordt vandaag gepresenteerd in het stadion van Fenerbahce. Hij was eerder trainer van onder meer Real Madrid en Chelsea. In januari werd hij ontslagen door AS Roma vanwege tegenvallende resultaten. Dan het weer in het zuiden bewolking met kans op wat lichte regen. Op andere plaatsen wisselend bewolkt. Het is een graad of 12. Overdag droog en zonnige periodes.